uur. kunnen met het NOS-journaal. Lelystad Airport wordt met zeker een jaar uitgesteld. Dat melden RTL Nieuws en De Telegraaf. Minister van Nieuwenhuizen zou het nieuws morgen officieel bekendmaken. Het plan was om Lelystad Airport per april 2019 uit te breiden... maar er is veel verzet. Bewoners vrezen voor geluidsoverlast en luchtvervuiling. Van Nieuwenhuizen wil naar verluid meer tijd om onderzoek te doen... naar de uitbreiding van Lelystad Airport. Tweede Kamerlid Han ten Broeke is niet in voor de baan van minister van Buitenlandse Zaken. Dat heeft hij laten weten in een gesprek met een verslaggever van tv-programma Jinek. De VVD'er zei dat hij niet beschikbaar is om medische redenen. Er lopen momenteel een aantal onderzoeken, zei ten Broeke. Het Kamerlid is een van de mensen die in de wandelgangen genoemd worden als mogelijke opvolgers van Halbe Zijlstra. Die trad vorige week af als minister van Buitenlandse Zaken omdat hij had gelogen over een ontmoeting met de Russische president Poetin. President Trump wil een verbod op zogenoemde bumpstaks in de VS. Met het opzetstuk op wapens kunnen in korte tijd veel kogels worden afgevuurd. Het voorstel komt een week na de schietpartij op een school in Florida. Bumpstaks zijn berucht sinds de schietpartij in Las Vegas vorig jaar. Toen opende een man het vuur op bezoekers van een country festival. Vlak na die aanslag beloofde het Witte Huis ook al een verbod op bumpstaks, maar toen kwam daar niets van terecht. Het Evoluon in Eindhoven is aangewezen als Rijksmonument. Het gebouw, in de vorm van een vliegende schotel, dateert uit 1966. Het was jarenlang een techniekmuseum. Later dit jaar maakt de gemeente Eindhoven bekend wat de nieuwe functie van het Evoluon wordt. En in de achtste finales van de Champions League hebben Chelsea en Barcelona gelijk gespeeld. Het werd in Londen 1-1. Messi wist voor Barcelona een nederlaag te voorkomen. Bayern München walste op eigen veld over Besiktas heen. Het werd 5-0.